10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal van de Britten. Weer is een gezicht van de Amerikaanse tv-zender Fox News in opspraak gekomen door seksuele intimidatie. Commentator Eric Bolling is geschorst omdat hij een naaktfoto naar vrouwelijke collega's zou hebben gestuurd. Eerder stapte onder andere de hoogste baas van Fox News al op na een klacht van een oud-presentatrice. De coach van het Deense nationale elftal waarschuwt de Oranje Vrouwen voor de EK-finale later vandaag. Hij zegt dat er bepaalde punten zijn waarop Denemarken Nederland pijn kan gaan doen. En ook al won Oranje de eerste confrontatie met 1-0... zegt de Deense bondscoach dat zijn ploeg niet voor niets nog in het EK zit. Zo schakelde Denemarken titelfavoriet en de titelhouder Duitsland uit. De aftrap van de EK-finale is vanmiddag om 5 uur. Een cashier van een Jumbo-supermarkt in Woerden heeft gisteravond klem gezeten aan de lopende band. Ze zat klem met haar vinger. Omdat het haar niet lukte los te komen, werd de brandweer gebeld en die heeft haar uiteindelijk bevrijd. Het weer dan nog, veel zon, al kan er vanmiddag in het binnenland een bui vallen.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 U luisterde naar eh, Chad Baker. Ehm, eigenlijk moet ik zeggen Charlie Hayden, want hij is de eh, leider van, dit, eh, van deze band. Het nummer heet Silence. Hij werd vergezeld door Chad Baker, maar ook ehm, door Enrico Pieranunzi en Billy Higgins. Vandaag het eerste uur veel mooie muziek. En het tweede uur staat in het, eh, in het thema van eh, Nina Simone. Maar daarover straks nog veel meer. Ik ga verder met het eh, Larry Willis Sextet. Een, ehm, een album dat heet Tribute to Someone. En die tribute ehm, gaat eigenlijk over Herbie Hancock. En ik ga daar een nummer van draaien. En dat is het gelijknamige nummer van het album. A Tribute to Someone van het Larry, Larry Willis Sextet. luisterde naar het Larry Willis Sextet... Eh, met onder andere Curtis Fuller op trombone. Ik heb het volgende nummer vast opgestart, want dat eh, duurt iets te lang. Ik vergat, me, eh, merkte ik net, nog even te melden... dat het eerste nummer wat ik draaide vandaag, Silence, een verzoeknummertje is. Heeft u zelf een keer een verzoeknummertje... dan hoor ik dat graag. U kunt tijdens de uitzending bellen op 023 56 30 393... Of later nog even contact opnemen, bijvoorbeeld via Facebook. Daar hebben we een, eh, een eh, groep, die heet CFM Jazz. Daar kunt u eh, lid van worden en dan kunt u daar een berichtje achterlaten. Het volgende nummer wat u inmiddels hoort is van Piet Noordijk. Piet Noordijk, de Nederlandse saxofonist. Een van de allergrootste uh, alt-saxofonisten die hier in Nederland gespeeld heeft tot nu toe. En hij heeft een album gemaakt dat heet Een Nieuw Quintet 2000... En ehm, daarom speelt hij samen met Rob van Bavel op piano... Jesse van Ruller op gitaar, Hein van der Geijn op bas... en John Engels op drum. U gaat luisteren naar Goodbye. Ik kan het helaas niet helemaal draaien, want het eh, duurt maar liefst 11 minuten. Maar geniet van Piet Noordijk. U luistert naar het Piet Noordijk Quintet live in uh, Session Jazz Café in Laren in uh, Nederland. Februari de 17e in 2000. We gaan verder met het Lawrence Marble Quartet featuring James Clay. Lawrence Marble is een, eh, is een drummer die veel meespeelde in, met grote namen zoals Charlie Parker, Dexter Gordon, Stan Getz en Soet Sims bijvoorbeeld. Hij heeft één album uitgebracht als, eh, als leider en dat heet Tenorman. Het komt uit 1956 en u gaat luisteren naar het nummer Loverman... waar hij vergezeld wordt door James Clay op uh, tenorsax... Sonny Clark op piano, Jimmy Bond op bas en Lawrence Marble natuurlijk zelf op drums. Lawrence Marble Quartet met Loverman. We gaan verder met Elvin Jones. Elvin Jones, een eh, dynamische drummer... die in 1978 eigenlijk met twee verschillende bands... Ehm, een album heeft opgenomen. Het is een live album opgenomen in Tokio in april 1978. En ik ga een nummer draaien van ehm, een van deze samenstellingen... En deze samenstelling is met Art Pepper op altsax, Roland Henno op piano... Richard Davis op bas en Elvin Jones natuurlijk op drums. En gaat u luisteren en vooral genieten van The Witching Hour... Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van het Great Jazz Trio. Het Great Jazz Trio bestaat uit Hank Jones op piano, Ron Carter op dubbelbas en Tony Williams op drums. In 1977 namen zij drie albums maar liefst op in de Village Vanguard. En um, u gaat luisteren naar het eh, nummer Windflower. Great Jazz Trio met Windflower. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Abby Lincoln. Zij maakte in 1991 een cd samen met Stan Getz. Een van zijn laatste opnames. En het is een eh, hele mooie cd geworden. You Gotta Pay The Band. En u gaat luisteren naar het nummer Brother Can You Spare A Dime. Since I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, and now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? In and khaki suits. Gee, we looked swell full of that Yankee doodle dee dum. Half a million boots went slogging through hell. I was the kid with the drum. Don't you remember? I'm your pal, buddy. Can you spare Suits, Gee, we look swell, full of that Yankee doodle dee dum. Half a million boots went slogging through hell. I was the kid. do you remember? I'm your pal, brother. Can you spare a dime, buddy? Can you spare? Abby Lincoln met haar prachtige stem en Stanget. Brother, can you spare a dime? Het laatste nummer van het eerste uur voor vandaag is eh, van Bria Skomberg. Van haar album Bria uit 2016 eh, ga ik een nummer draaien dat heet From This Moment On. Bria Skomberg is een Canadese um, ehm, trompetiste, maar ze zingt ook eh, heel mooi. Zij heeft een, ehm, in Canada inmiddels een aardige carrière opgebouwd... Zij heeft bijvoorbeeld in 2010 op de Olympische Spelen, de, eh, de Paralympische Spelen, de openingsceremonie eh, vergezeld. U gaat luisteren naar uh, Brias Koonberg op trompet en ze zingt natuurlijk. Even Arntzen op nou, klarinet, tenorsax, percussie. Stephen Harrison op vibes, Aaron Deal op piano en Reginald Viel op bas en Ellie Jackson op drums en percussie. Blijf vooral luisteren, want ik ben na het nieuws van uh, eh, 11 uur weer terug met nog veel meer moois. Waaronder een eh, kleine special rondom Nina Simone. From this moment on, you for me dear, only your teeth, from this moment on. From this happy day, no more blue songs, only hoopty doo songs. From this moment on, for you've got the love I need so much. You've got that skin I love to touch. Got the arms to hold me tight. Got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every care is gone.